Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Ook Nederland stopt tijdelijk de financiële steun aan de VN-organisatie... voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen. Er komt een onderzoek naar mogelijke betrokkenheid van medewerkers van de UNRWA... bij de terroristische aanslagen van Hamas in Israël op 7 oktober. Toen dat gisteren bekend werd, draaide de VS de geldkraan al dicht. later trokken ook onder meer Canada, Australië en Italië hun steun in. De betrokken medewerkers zijn direct ontslagen. In Kenia zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen femicide, ook wel vrouwenmoord genoemd. De demonstranten verzamelden zich in steden door het hele land. Ze vinden dat de regering moet ingrijpen tegen het hoge aantal vrouwendoden. Volgens Amnesty International in Kenia zijn er sinds 2016 meer dan 500 vrouwen vermoord, maar daders worden amper gestraft. De dagenlange staking van Duitse machinisten is eerder klaar dan verwacht. In de nacht van zondag op maandag gaan de treinen weer rijden. De machinistenvakbond zou eerst tot maandagavond nog staken... maar stopt eerder omdat werkgever Deutsche Bahn weer wil praten over het slepende CAO-conflict. Er wordt nog gekeken of ook de ICE-treinen van Nederland naar Duitsland... en de Intercity Berlijn weer kunnen rijden maandag. De NS meldde eerder van wel, maar zegt nu dat het morgen pas duidelijk wordt in de Eredivisie heeft PSV dankzij Luc de Jong weer een overwinning geboekt. Na het gelijkspel vorige week bij FC Utrecht en de bekernederlaag tegen Feyenoord... won PSV vanavond in eigen huis met 2-0 van Almere City. Beide treffers waren van Luc de Jong. Verder speelde RKC Waalwijk thuis met 1-1 gelijk tegen Sparta Rotterdam. Het weer, vannacht opklaringen en in een groot deel van het land vriest het licht. Morgen blijft het de hele dag droog. Hier en daar dan wat wolkenvelden, maar de zon schijnt ook vaak. Het wordt 8 graden in het noorden tot 12 graden in Limburg.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 is no other. There is no other. There is no other. There is no other. I'm the one and only dominator. Over and rubber and cover and other word sucker. There is no other. I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. Over and rubber and and other word I'm the one and only dominator. I'm the one and only dominator. Soda and rubber and and summer. In other words, feeling numb, like I'm giving drugs out. Nah, nah, I'm a bust, I'm a bust, I'm a bust. I'm a plane, I'm Nah, nah, I'm a bust, I'm a bust, I'm a bust. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem? Tudo bem? tudo bem? Tudo bom, bom. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Bom. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? club and tech house. DJ Malzone. Enjoy the weekend. This is Intense.